In Beieren zet het Duitse leger 200 militairen in om sneeuw van daken te krijgen. In de hoger gelegen gebieden kan er meer dan een meter sneeuw bij komen. Boven de 1500 meter ligt nu al tot 2,5 meter sneeuw. De sneeuwval in het oostelijke Alpengebied heeft deze week zeker 12 levens geëist. In Polen is dinsdag een verkoopdirecteur van Huawei gearresteerd. Dat meldt de Poolse publieke omroep. Hij wordt beschuldigd van spionage voor de Chinese overheid. Het kantoor van de smartphonefabrikant en zijn huis zijn doorzocht. Ook is er een Poolse verdachte aangehouden... op beschuldiging van spionage voor China. Hij werkte tot voor kort voor telecomprovider Orange... en tot 2011 voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst, met de omroep. De twee zeggen dat ze onschuldig zijn, maar willen verder niets zeggen. Volgende week begint een groot onderzoek naar het gebruik van mogelijk vervuilde grond in Barneveld en Voorthuizen. Het zand komt van afvalverwerker Vink uit Barneveld en is gebruikt onder wegen, maar ook in tuinen van nieuwbouwwoningen die drie jaar geleden zijn gebouwd. Bij de keuring van het bouwzand zijn fouten gemaakt waardoor er giftige stoffen in kunnen zitten. Een leraar van 50 uit Gouda is aangehouden op verdenking van het misbruik van een minderjarig meisje in het bezit van kinderporno. De man gaf lessen op een school in Rotterdam en gaf in het verleden les aan het meisje. Ouders en kinderen van de school zijn gisteren geïnformeerd. Shortrekker Sinky Knecht is het zwaarst gewond aan zijn voeten. Dat heeft zijn moeder tegen Omroep Friesland gezegd. Knecht werd gisteren opgenomen met brandwonden... die hij opliep bij het aansteken van een houtkachel. Of hij ook derde graads brandwonden heeft... kunnen ze volgens zijn moeder nog niet zeggen. Zijn spieren en zenuwen zouden niet zijn aangetast. Het weer overwegend bewolkt met wat regen of motregen. Pas vanavond wordt het grotendeels droog en het wordt een graad of 7.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 Ah. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como adelar. Contigo me sube el lo Te toco y hasta el mundo de ahí Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a que eres mío que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías. Conmigo te lo hacía yo soy tu Romeo, pero no santo.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 Shonda Paul alongside Beyonce. Uh-huh. Now you man say this, I dirty yeah, dirty yeah, yeah, dirty yeah, dirty yeah. Beyonce, sing it now, Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, girl, tell me how you feeling.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 hotter anaya. We stepping anaya. I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping Atta atta anaya, I'm stepping up. Atta atta anaya, so don't you fight it, so don't you fight it. Dit is ZFM Zandvoort.